Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental bij de voetbalrellen in Indonesië blijft oplopen. Het aantal staat nu op 174 mensen. Na een verloren wedstrijd kwamen supporters woedend het veld op. De politie greep in door granaten met traangas af te vuren. Er ontstond paniek. Veel mensen renden richting dezelfde uitgang, waardoor mensen werden verdrukt. Indonesië maakt vaker voetbalgeweld mee, zegt correspondent Mustafa Margadi. Er is een sterke onderstroom van uh, voetbalhooliganisme in het Indonesische voetbal. Ja, wedstrijden die lopen wel vaker gewelddadig af. Daarom is er ook altijd heel veel politiebewaking bij eh, wedstrijden... waarbij een gespannen situatie is tussen de dus verschillende supporters van de verschillende clubs. Er komt nu een onderzoek naar het handelen van de politie. Brazilianen mogen vandaag naar de stembus. De presidentsverkiezingen gaan vooral tussen de ultra-rechtse huidige president Bolsonaro... en de linkse oud-president Da Silva. Volgens de laatste peilingen gaat Da Silva aan kop. Het hoofdonderwerp deze verkiezing is het regenwoud. Deskundigen waarschuwen dat als Bolsonaro aanblijft... er nog veel meer gekapt gaat worden. In het Brabantse Waalwijk is deze ochtend een man zwaar gewond geraakt nadat hij uit een boom viel. Halverwege zijn klim gleed zijn voet weg, waardoor hij meters naar beneden viel. De hulpdiensten brachten de man naar het ziekenhuis. Waarom hij in de boom klom is niet helemaal duidelijk. Misschien was er drank of drugs in het spel. En dan naar de Formule 1. Vanmiddag staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Max Verstappen kan wereldkampioen worden, maar dan moet er nog wel een hoop gebeuren. De coureur van Red Bull begint namelijk vanaf de achtste plek, zegt commentator Hans van Lozenoord inhalen op dit circuit is bijzonder moeilijk. Links en rechts muren en 23 bochten over 5 kilometer. Dus of die, die stunts die hij eerder dit jaar heeft uitgehaald... Eh, nog een keer kan herhalen, dat is maar de grote vraag. Om twee uur onze tijd begint de race in Singapore. En dan nog het weer. Vanmiddag zo goed als droog, dan wat meer zon dan vanochtend. Dan 15 eh, tot 18 graden.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 En eh, zoals ik al zei, van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. En dit is eh, vertolkt door Rod Stewart... waarbij we hetzelfde nummer eh, in het eerste uur liet vertolken door Joke Bruis. een hele fijne goedemorgen, goedemorgen en een warm welkom... hier bij Jazz FM, ZFM Jazz... elke zondagochtend van 10 tot 12. En vanuit nu een zon zonovergoten zandvoort... waarbij het, <laughs> het vorige uur nog recht uit de hemel stond. She do da do ba do ba En dat eh, waren de, is de prachtige stem van Denise Janna. En Denise Janna is de artiestennaam van Denise Jana eh, Zeefuik. En zij is een Nederlandse zangeres, jazzzangeres en eh, zangpedagoge van Surinaamse afkomst. Ze zong in haar debuutjaar 1991 al op het North Sea Jazz Festival... en werd twee jaar later voor haar tweede album bekroond met haar eerste Edison. Als eerste Nederlandse muzikant slaagde zij erin... een platencontract te tekenen bij het prestigieuze label Blue Note. Ze treedt wereldwijd op voor hoogwaardigheidsbekleders en met eh, beroemde jazzmuzici. Het is, eh, ik heb haar al vaker gespeeld. Ik vind haar echt eh, een fantastisch mooie, warme stem hebben. En dat album wat ik net speelde was Sings Ella Fitzgerald. Dus allemaal nummers van Ella, wat natuurlijk ook een fantastische jazzzangeres is. Het volgende wat ik klaar heb staan, gaan we net even over de grens naar het oosten toe. Dat is het Duitse Dirk Balthuis en Dirk Balthuis trio met het nummer eh, Bittersweet. Eh, trio... met eh, op piano Dirk Balthuis, Jacco Schonewoord op bas... en John Engels op drums. En eh, Dirk Balthuis komt uit Duitsland, geboren in Oberhausen... en is wel een bekende naam in de jazzscène. Het... de tweede uur ga ik ook weer verder met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ik ben absoluut fan van, van dit concert of dit orkest. En het volgende nummer is samen met Jan van Duikeren. En Jan van Duikeren is een ja, trompetist. Een fantastische trompetist eigenlijk uit, eh, uit Rotterdam. En eh, ja, hij speelt met eh, met groots ook van deze aarde. Hij, hij heeft ook een tijd in de vastformatie formatie gezeten van Candy Dulvin. Dus zogezegd uh, jazz orchestra van het Concertgebouw. Met daarbij de trompetist Jan van Duikeren. Unchain My Heart eh, ook weer van het eh, Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Met eh, twee nummers achter elkaar van dit fantastische orkest. En hierin zong mee Madeleine Bell met het nummer Unchain My Heart. Nu, nu eigenlijk geheel wat, wat anders. Het, voor, een, voor iemand heel speciaals heeft gevraagd of ik van, een, van een muzikant iets wilde spelen. En die muzikant is Lee Johnson. Jeffrey Johns komt uit Philadelphia. Hij is een Amerikaanse eh, gitarist en zanger van de blues, fusion, funk en jazz eh, scène. En ik heb eh, een prachtig nummer uitgekozen waar hij meespeelt op een, op een nummer van James Gardner, Latin in the Cut. Chris met dit eh, toch wel een beetje heftige jazznummer voor op de zondagochtend. Zo voor 12 uur. En daarom eh, gaan we gelijk door met iets, iets luchtere jazzmuziek en een eh, easy listening. Sunrise van eh, Joe Sample. Eh, ik mag eh, graag naar het televisieprogramma kijken, De Beste Zangers. En in seizoen 11 deden daar onder andere mee Davina Michel, Clint Faria en Truintje Oosterhuis. En de avond van uh, Oosterhuis werd een nummer van haar vertolkt door onze eigen Ellen Clark. En die heeft echt een uh, fantastische Eigenlijk van een disco-nummer heeft hij een fantastisch jazz nummer gemaakt. En ik wil jullie dat graag eh, te horen brengen. En het is het nummer, het origineel is van uh, Treintje Oosterhuis. En nu vertolkt door Alan Clark in een, eh, een jazz-sausje. En het nummer heet Touch Me There. by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. just don't care Tonight we'll fly to heaven Caress my body and my soul I need to take care of I'm just a little guy Not asking for a razor face lover Don't make me scared Don't push me into your arms Yeah I'll find me softly your affection here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you are grooving, like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven passion, you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. de fantastische warme stem van Ellen Clark... met de, eh, met de Marcel Visser Band uit het programma De Beste Zangers. Ehm, eh, eigenlijk zou eh, vandaag mijn collega Peter dit jazzprogramma presenteren... maar aangezien hij ziek is, heb ik snel ingevallen. En daarom is het ook een beetje een ratje toe aan verschillende muzieksoorten en muziekgenres... Ehm, mijn excuus ervoor maar toch, ik heb nog iets, eh, iets fantastisch staan... wat eigenlijk ook een, ja, een icoon is in de, in, de, in de muziekwereld. Net zoals zeg maar een, uh, een Alan Clark, maar dan op internationaal niveau. En dat is Herbie Hancock en met het fantastische nummer Quantaloupe Island. break all of me Oh, can't you see That I'm not good without you Do you take my lips I never use Let me with eyes I cry. Oh, yeah, how can I? Da Ba da ba da dee da ba da ba da da ba da dee da ba da da dee dee da Ba ba ya da ba da da ba ba da ba ba ba da ba da ba da dee da Ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Mexico. Dat is een band wat samengesteld is eh, in Mexico City door allemaal jonge muzici. Om toch het jazz ook daar eh, eh, te verder te verbreiden. Jammer genoeg zijn we alweer aan het einde gekomen van van het tweede uur. En eigenlijk van het geheel Jazz ZFM. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. Volgende week zit op deze stoel Auke. En die presenteert dan ook weer op de zondag van 10 tot 12 ZFM Jazz super leuk dat u er ook weer bij kunt zijn dan. Ehm, we zijn echt zo gezegd aan het einde gekomen. En ik wilde graag uitgaan met een, eh, met een Nederlandse jazz ehm, zanger. Een hele jonge jongen. Hij heeft eh, The Voice of Holland gewonnen in 2018. Ook een beetje in de jazzgenre. En ook omdat hij eh, met, muziek maakt met grote big bands. Waarmee hij trouwens ook optreedt in het land. Gewoon in verschillende theaters. Ik zou even kijken op uh, dennisvanaas.com. Maar ik wilde graag eh, afsluiten met een prachtig nummer... wat eigenlijk van Anouk is. En het heet Modern World. En het is, uh, wordt vertolkt door Dennis van Aasen... in een prachtig eh, Big Band jasje. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Crazy way to get your kicks They shoot the silicone in your lips makes you sad. They suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal As you Google triple X Imagination kicks in The more you think about sex, boys With someone else, the better it gets, boy Do you have a purpose in your life Besides cheating on the wife For fuck's sake, show some sense and hey days adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they